een in Nederwit met het NOS-journaal. In het Spaarne in Haarlem is een vrachtschip gezonken. Het schip is volgeladen met zand en ligt dwars in de rivier. Steekt nog net boven het wateroppervlak uit. Er is een lek aan bakboordzijde ontstaan, waardoor is niet bekend. Pogingen van de brandweer om het schip leeg te pompen zijn mislukt. De schipper, de havendienst en de politie zijn nu in overleg over hoe het verder moet. Voorlopig is het scheepvaartverkeer over het Spaarne gestremd. De website van de HEMA is al uren slecht bereikbaar. Afgelopen avond ontstond een stormloop op een taart die op de site gratis werd aangeboden. De bosvruchten Cravoutie kost eigenlijk 4 euro, maar door een fout stond hij op de site voor 0 euro. Op Twitter lieten honderden mensen weten dat ze er een hadden besteld. De HEMA weet niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en beraadt zich nog over een oplossing. Het bedrijf vreest dat gratis weggeven flink in de papieren zou lopen. In de wacht staan tijdens het bellen met een servicenummer moet gratis worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met een voorstel daarover van de PVV. Nu betalen consumenten al meteen het vooraf genoemde tarief. De PVV wil dat de meter pas gaat lopen als er een servicemedewerker de telefoon opneemt. Minister Verhagen onderzoekt de haalbaarheid van het voorstel. PSV en FC Twente zijn ook na de winterstop actief in de Europa League. De Eindhovenaren verzekerden zich van een plek bij de laatste 32 door een gelijkspel tegen Hapoel Tel Aviv. Het werd 3-3. FC Twente won met 3-2 van Odense BK. AZ verspeelde uit bij Austria Wien een 2-0 voorsprong. Het werd uiteindelijk 2-2. De Alkmaarders staan nu tweede in hun pool. Dan het weer vannacht wat lichte regen of motregen.